van 5 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Israël heeft met een raketaanval in de Gazastrook... de leider van de militaire vleugel van Hamas gedood. Hamas-leider Ahmed Jabari werd geraakt toen hij in zijn auto zat. Israël zegt dat hij is gedood vanwege zijn jarenlange terroristische activiteiten. Jabari stond al jaren bovenaan de dodenlijst van het Israëlische leger. Hij was ook de leider van de Al-Qassam-brigades... die verantwoordelijk worden gehouden voor de raketbeschietingen op Israël. Afgelopen dagen waarschuwde Tel Aviv dat Hamas-leiders zouden worden gedood... als vergelding voor de raketaanvallen op het zuiden van Israël. Premier Rutte wil zo snel mogelijk duidelijkheid bieden over de dagbesteding. Veel partijen in de Kamer vinden de plannen onduidelijk en onzeker. Het kabinet is van plan het recht op dagbesteding voor dementerende ouderen en gehandicapten af te schaffen. Het wordt een voorziening die door de gemeenten wordt uitgevoerd. De overheveling gaat gepaard met de bezuiniging was in de Kamer vooral veel discussie over het jaar 2014. Het kabinet wil het nieuwe systeem in 2015 invoeren, maar 2014 is een overgangsjaar. Bestaande gevallen houden dat jaar het recht op dagbesteding... maar nieuwe gevallen komen in principe niet voor in aanmerking. speler de Roemer hekelde de plannen en zei dat mensen in 2014 dan maar niet dement moeten worden. In heel Europa wordt vandaag gedemonstreerd tegen de Europese bezuinigingsmaatregelen. En vooral in Spanje gaat het er hard aan toe. In Madrid zijn demonstranten slaags geraakt met de politie. En daarbij zijn zeker twee mensen opgepakt. In heel Spanje werden bij schermutselingen 81 mensen gearresteerd en raakten 34 mensen gewond. Ook in Italië gingen duizenden studenten en werknemers de straat op. In Rome raakten jongeren slaags met de politie. Ze bekogelden agenten met stenen. En de politie gebruikte traangas tegen de demonstranten. In Portugal verloopt de staking rustig. In Frankrijk hadden vakbonden op meer dan 100 plaatsen marsen georganiseerd. Maar in het land werd niet gestaakt.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 Here comes the news from the mighty Lord. Translation is about to come to end, right? Rapping is river, not a south, to let milk and honey flow side by side. My name is Awamiz, I did teach me DJ, hear me DJ, then me have a shop, now I got an abyssal.